Annette Schut met het NOS-journaal. VN-chef Guterres waarschuwt dat voor de Verenigde Naties financiële ineenstorting dreigt... omdat lidstaten hun contributie niet op tijd betalen. Eind vorig jaar was er een tekort van bijna 16 miljard dollar. Ook het terugtrekken van de VS uit tientallen VN-organisaties speelt een rol. Welke landen niet betalen, zegt Guterres niet... maar volgens de BBC is de VS er één van... De zender meldt ook dat in VN-gebouwen in Genève de liften zijn uitgeschakeld om kosten te besparen. Ook staat de verwarming lager. De verdachte van de moord op de Amerikaanse verzekeringstopman Thompson kan niet de doodstraf krijgen, heeft de rechter bepaald. De tussenuitspraak is een tegenvaller voor de Amerikaanse justitieminister Bondi die de doodstraf eist. De rechter zei dat de doodstraf alleen kan worden toegepast als bewezen is dat de moord gepaard ging met een ander geweldsmisdrijf. Thompson werd ruim een jaar geleden doodgeschoten voor een hotel in New York. De prijs van goud en zilver is flink ingezakt na een wekenlange stijging. Aan de daling van de waarde van de dollar kwam vandaag juist een eind. De reden voor de trendbreuk lijkt dat Kevin Warsh door de Amerikaanse president Trump naar voren is geschoven als nieuwe baas van het stelsel van Amerikaanse centrale banken. Gevreesd werd dat Trump de vertrekkende baas zal vervangen door een marionet. Door het voordragen van wars lijkt het vertrouwen in de banken en de dollar terug te keren. In Landgraaf in Limburg is vanavond de prijs voor het beste Limburgse carnavalsliedje gekozen. Het duo Prufmar ging er met de eer vandoor met hun liedje Op Karakter. Daarmee is vrijwel zeker dat dit de grootste hit van het carnavalseizoen wordt. Een overwinning staat al 50 jaar garant voor succes. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, maar vanuit het zuidwesten gaat het regenen.